Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Een klap voor criminelen. Ze zijn weer een stiekem chatprogramma kwijt. Politiehackers hebben het netwerk Double VPN uit de lucht gehaald. Daarmee konden criminelen anoniem met elkaar praten over hoe ze mensen konden oplichten. Bijvoorbeeld met ransomware of via phishing. 600 mensen zaten op Double VPN en de politie onderzoekt nog wie dat zijn en wat ze tegen elkaar hebben gezegd. De servers van Double VPN stonden onder meer in Nederland, Duitsland, de VS en Canada. Ook kinderen van tussen de 12 en de 17 krijgen binnenkort een uitnodiging voor een coronaprik, zegt minister De Jonge. De meeste jongeren maken die ziekte op een milde manier door. Maar er is wel een groep die wel degelijk in het ziekenhuis terechtkomt of long-covid krijgt op een ernstige manier het coronavirus doormaakt. En die groep is weliswaar klein, maar heel veel groter dan die mogelijke groep van die, van, van die bijwerking. Vanaf vrijdag kan iedereen die in 2004 is geboren en die dat wil een prikafspraak maken. De Tourfan, die zaterdag een grote valpartij veroorzaakt is opgepakt en zit vast, melden Franse media. De vrouw stond met haar rug naar de wielrenners toe en hield een bord omhoog waarop ze de groeten deed aan haar opa en oma. Tientallen renners gingen onderuit. De KVB is op zoek naar een nieuwe bondscoach, nu Frank de Boer is vertrokken. Door één naam kan alvast een streep. Joachim Leu, jarenlang de bondscoach van de Duitsers, heeft er geen trek in. Nee, daar ben ik äh, im Moment met zekerheid niet interessiert. Ik vind die Holländer hebben insgesamt zeer vele goede trainers. Er zijn genoeg goede coaches in Nederland, zegt hij. Leu werd gisteren met Duitsland uit het EK geknikkerd door Engeland. Het weer. Het is grijs en regenachtig en niet warmer dan een graad of 15. Morgen in het oosten opnieuw regen. In het westen ziet het er wat beter uit. En het wordt zo'n 17 graden. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het wordt op een aantal wegen alweer wat drukker, maar wat echt opvalt is het ongeluk op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Hoogmade. Daar zijn twee rijstroken dicht en je komt vanaf het knooppunt Burgerveen in de file terecht. De vertraging is bijna 40 minuten. En ook de file op de A27 wordt steeds langer van Almere naar Utrecht. Vandaar is eerder vanmiddag een vrachtwagen gekanteld bij Ems. Je hebt daar nu een uur vertraging. Er zijn twee rijstroken dicht en dat duurt waarschijnlijk nog de rest van de dag. Dus je kunt beter omrijden richting Utrecht via de A6 en de A1. Verder heb je een kwartier vertraging op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar...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 naar de VPRO-documentaire over D66-leider Kaag. Ze bekijkt hoe de docu tot stand is gekomen. Nu uit openbaar gemaakte documenten het beeld ontstaat dat de makers Kaag verregaand tegemoet zijn gekomen. De telefoonlijnen van de GGD zijn overbelast doordat er veel vakantiegangers bellen om een afspraak te maken voor een gratis coronatest. Een speciale website om zo'n afspraak te maken is nog niet online. Voor de kust van Lampedusa is een boot met 60 migranten aan boord gekapseist. Zeker 7 migranten zijn verdronken. 10 mensen worden nog vermist. Het weer. Vanavond is het bewolkt en op veel plaatsen regent het. Ook morgen bewolkt en vooral in het oosten regen. Het wordt zo'n 17 graden. Volg je de vlam? Het brandt al zo lang. Draai je om mijn benen one time. Laat me zien dat je slecht kan zijn. Stok jou de hele week online.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 She's the greatest cook. And she's fat free, fat free, fat free, fat free. private school. She speaks perfect French. She's got her perfect friends. want to get it, take it, to the desert, that's a desert, baby. Hey, mom, what your mama gonna say?